voor spoedige start. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Tornado's hebben in het zuiden van de Amerikaanse staat Mississippi... aan zeker vier mensen het leven gekost. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is onduidelijk. Gebouwen zijn zwaar beschadigd en duizenden mensen zitten zonder stroom. De gouverneur van Mississippi heeft de noodtoestand uitgeroepen in twee regio's. De storm zal in de loop van de dag naar het oosten bewegen... en rond kerstavond de staten Georgia, Atlanta en Florida bereiken. Een thuiszorgorganisatie in Almere moet het werk per direct stilleggen. Onbevoegd personeel blijkt allerlei riskante medische behandelingen uit te voeren. Dat ontdekte de Inspectie voor de Gezondheidszorg na tips van oud-medewerkers. De organisatie TCC Zorg voldoet aan geen enkele voorwaarde voor verantwoorde zorg, zegt de inspectie. TCC Zorg heeft ruim 80 medewerkers en zo'n 300 cliënten. Het werk wordt voor minimaal zeven dagen stilgelegd. In Haarlem heeft een man een bijtende vloeistof in het gezicht van een vrouw gegooid. Ze ligt met brandwonden in het ziekenhuis. De man belaagde haar in een parkeergarage in het centrum van Haarlem. Welke stof hij in het gezicht van de vrouw gooide wordt nog onderzocht. De dader is op de vlucht geslagen. Het lijkt gegaan om een conflict in de relationele sfeer. In Sydney zijn twee mannen opgepakt bij een politieactie tegen terrorisme. Een van hen had volgens de politie documenten bij zich... waarin voorbereidingen stonden voor een aanslag op regeringsdoelen. De Australische autoriteiten zijn extra waakzaam... sinds de gijzelingsactie in een café in Sydney een week geleden. Volgens premier Abbott hebben de veiligheidsdiensten na die gijzeling gemerkt... dat terroristen druk aan het praten zijn. Het weer bewokt in plaatselijke regen of motregen. Komende dag wordt het op steeds meer plaatsen droog en neemt de wind af. In het noorden en midden van het land is er af en toe zon.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 Met kerst ben ik alleen. iets mee zou maken, waar deed ik verkeerd? Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van stijl. hearts and minds is very far through the snow. I'll think of you. radio. Met ZFM.